Roma en sleepte daarna de 18e landstitel in de wacht. Emanuelson en Van Bommel. Seedorf, die bij verschillende clubs al veel prijzen won en vorige week nog werd geridderd, was in 2004 ook bij het vorige kampioenschap van Milan. Het weer droog en een graad of 14.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 De brand brak rond kwart over twee uit, waardoor is nog niet bekend. Een man en een vrouw in het huis konden zelf naar buiten komen. Een andere bewoner moest door de brandweer worden bevrijd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer in Dordrecht kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen van de buren. In Cairo zijn bij gevechten tussen moslims en christenen zeker vijf doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de groep moslims werd een christelijke vrouw die zich wilde bekeren tot de islam in een kerk vastgehouden. Daarop zouden de moslims de koptische kerk hebben aangevallen. In Egypte zijn de laatste maanden regelmatig gevechten tussen moslims en koptische christenen. De kopten voelen zich al jarenlang achtergesteld in het voornamelijk islamitische Egypte. Al-Qaeda in Noord-Afrika zegt dat het niets te maken heeft met de bomaanslag op een café in Marrakesh. Dat staat in een verklaring van de terreurorganisatie. Het dodental van de explosie in de Marokkaanse stad liep vrijdag op naar 17. Een Zwitserse vrouw bezweek aan haar verwondingen. Vanwege de aanslag op het café zijn donderdag drie mensen opgepakt. De hoofdverdachte is volgens de Marokkaanse autoriteiten gelieerd aan Al-Qaeda in Noord-Afrika... Maar de organisatie zegt dat het op geen enkele manier betrokken was bij de aanslag in Marrakesh. Bij een steek